Vraag me waarom die tranen die je in mijn ogen zag. Want jij bent misschien van papi dat die niet huilen mag. Hoe moet ik het jou vertellen? Je bent nog maar zo klein. Misschien doe ik dat later als je eenmaal heel groot zal zijn. Papi, ik zie tranen in uw ogen. Papi, waarom hebt u zo'n verdriet? Papi, ik zie tranen. jij een lieve moeder. Ze komt nu nooit meer thuis. Ze was net als jij, mijn jongen, het zonnetje in huis. Kijk, hier heb ik nog een foto. Ze was zo'n lieve vrouw. Ik zal hem goed bewaren, want die foto ist, wo ja